Kasper Meijer met het NOS-journaal. Demissionair minister Koolmees ontkent met klem dat kritische Kamerleden bewust zijn tegengewerkt door informatie achter te houden. Dat zei hij in het tv-programma Op1 in reactie op haar gemaakte notulen uit de ministerraad over de kinderopvangtoeslagaffaire. Uit de notulen blijkt dat een aantal ministers kritisch was, vooral over lastige Kamerleden van coalitiepartijen. Bij Op1 aan tafel benadrukte Koolmees dat het kabinet Kamerleden niet wilde beletten om vragen te stellen. Donderdag debatteert de Kamer over de notulen. Minister De Jonge gaat de Gezondheidsraad toch om advies vragen over de inzet van het AstraZeneca-vaccin bij mensen onder de 60. Dat naar aanleiding van de nieuwe analyses van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. In een brief aan de Kamer vraagt De Jonge zich af of de inzet van het vaccin kan worden heroverwogen. De Turkse president Erdogan heeft opnieuw een volledige lockdown voor Turkije aangekondigd. Er gold al een strenge weekend-lockdown, maar nu komt daar de rest van de week ook bij. Restaurants, cafés en scholen waren al dicht, maar nu geldt ook een reisverbod naar andere steden. Alleen mensen met een, een erkende uitzonderingspositie mogen zich verplaatsen. De regering zegt met de lockdown de laatste sprint te willen maken om het besmettingscijfer terug te dringen tot maximaal 5000 per dag. Op een op drift geraakte boot bij de Canarische eilanden zijn de lichamen van 17 migranten gevonden. Drie onderkoelde personen zijn per helikopter in veiligheid gebracht, meldt de Spaanse reddingsdienst. Het schip dobberde op bijna 500 meter, kilometer van El Hierro, het kleinste Canarische eiland, toen het door de Spaanse luchtmacht werd ontdekt. Bij dat eiland werd eerder deze maand al een boot met vier overleden migranten aangetroffen.